9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle FPE-ministers in Oostenrijk stappen op. Dat doen ze na het vertrek van hun partijgenoot... en minister van Buitenlandse Zaken Kiekel. Die moest vertrekken van bondskanselier Koerts... omdat hij zich volgens hem te weinig bewust was van zijn verantwoordelijkheid... in het schandaal rond vicekanselier Strache. In een video was te zien dat Strache een Russin staatsopdrachten aanbiedt... in ruil voor geld. Kikol was voorzitter van de FPE toen de opnames werden gemaakt. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 240 uur... en een maand voorwaardelijk zelfstraf tegen oud-politiecommissaris Peter van E. uit Eindhoven. Volgens het OM heeft de man van 58 zich schuldig gemaakt aan corruptie... valsheid in geschriften en witwassen. Zakenman Otto V., die de commissaris zou hebben omgekocht... hoorde dezelfde straf eisen. De politiechef was betrokken bij de aanschaf van cameratoezichtsystemen door de politie... en zou deeltjes hebben gesloten met het beveiligingsbedrijf van Otto V. Beide verdachten spreken de beschuldigingen tegen. De Britse pro-Brexit-politicus Nigel Farage is in Newcastle bekogeld met een milkshake. Dat gebeurde toen hij campagne aan het voeren was voor de Europese verkiezingen. De politie heeft de man van 32 aangehouden voor het gooien van de milkshake. Naar eigen zeggen deed hij dat als protest tegen Farage's zwartgalligheid en racisme. De Nederlandse chipfabrikant NXP stopt deels met het leveren aan het Chinese technologiebedrijf Huawei. Het gaat om producten die onder de Amerikaanse sancties vallen. Die sancties werden ingesteld omdat Amerika het Chinese bedrijf beschuldigt van spionage. NXP zegt niks anders te kunnen doen dan zich aan internationale wet en regelgeving te houden. Het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien, maar het blijft wel bewolkt. Ook morgen overdag is het bewolkt. Vooral in de oostelijke helft valt soms wat regen. Het wordt 13 tot 18 graden. Woensdag meer zon en droog, maar pas donderdag wordt het weer wat warmer.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 Twice the Same. We kennen ze uit het uh, circuit van uh, de Roepak. Daar wordt eh, jaren geleden, ik denk wel zeker een jaar of vijf, zes terug... hebben ze meegedaan aan dat toernooi, zou ik bijna <laughs> willen zeggen... maar aan deze muziekcompetitie. Hebben helaas die voorrondes niet overleefd. Tenminste, de voorrondes niet overleefd. en uiteindelijk zijn ze dan ook niet in de finale gekomen, dacht ik wilde vanaf zijn. Maar eh, ze hebben tot twee keer toe zelfs eh, meegedaan. Eén eh, keer ergens in, nou wat zal het zijn, 2011. En later nog een keer in, geloof ik, in 2015, 16 of 17. Daar wil ik vanaf zijn. Maar goed, ze hebben dus twee keer meegedaan. En dit is het nummer van het tweede album. Ze, dat is een vooruitgeschoven nummer. Out of Line hoor je. Goed, zaterdag, aanstaande zaterdag is het tijd voor de eh, kaaspop. En Arjon is ehm, vorig jaar volgens mij een van de mensen geweest... die daar gespeeld heeft. Eh, de Mensen van de Piers Songwriters Guild die eh, zijn daar ook eh, bij betrokken. En eh, Aion is er één van. En Roy de Smet, dat is de ander. En ik als ik dat zeg, dan heb ik nog niet eens voor je aankoper. nog het werk van Roy de Smet klaarstaan. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg onhandig, zeg ik er maar bij. Maar die zal ik er meteen even meteen achteraan zetten. Ehm, we beginnen natuurlijk met het nummer Nothing at All... wat uh, Aion heeft achtergelaten voordat ze nog naar Sri Lanka is gegaan. En daarachter hoor je dus Roy de Smet. it. Tell me what's behind your big green eyes looking at my face, saying nothing. It'll and tell me what's behind. The words you say are telling me nothing at all. But I want to know if what I feel is real, and I want to know is there something here, and I want to know is there something you feel. I want to know Should I tell you anything, everything, or just nothing at all? Nothing at all. And tell me what's behind just be green eyes looking at my heart, saying something of nothing at all, and tell me what's behind. again was eh, Nothing at All van Ayon En eh, terug naar Joshua en Arjan. Want die eh, zitten daar klaar voor nog twee nummers. En dan is er natuurlijk weer... Gaan we nog iets horen van het eerste album... Call Me Lucky Fat or Skinny. Of gaan we ook nog, en ook nog iets horen van het tweede album Exilio. Het woord is aan Jozef. Hou ons langer niet in spanning. Wat, ga, ga je wat gaan jullie spelen? Eh, het volgende nummer komt van het nieuwe album. Dat ah. heet uh, Story Dust. Ah, Oké. Some the kind of thing dime. I paid out of place and lost amidst the void. is ook een album, eh, Exilio, wat eh, heel erg eh, van die verstilde stukken soms ook in zich heeft. Dus wat dat gaat, is dat heel erg leuk. dit is ook heel bijzonder als de mensen dat op de livestream volgen. Want er wordt zowaar van gitaar gewisseld. Eh, waar Joshua net op eh, de akoestische gitaar eh, heeft gespeeld, gaat Arjan dat nu doen. En Arjan heeft het instrument wat hij net heeft bespeeld weer overgedragen aan, aan Joshua. Dus ja, dat, dat, dat gaat wel, wel iets bijzonders opleveren. Dat gaat nog een, nog een nummer opleveren. Het laatste nummer van vanavond van Canvas Blanco. En dat is, Joshua... Gomez Boy. All right. Sweet boy loves his toy, never grew into a man, lost his joy with the toy still in his hand. Boy needs a father, boy needs a friend, needs a father, needs Together they would be, together they should be, cruising the sky on a rocket, collecting dreams in a pocket, hunting down fears in the darkest forest, in the dark. Together they will be, together. friend, my double face got lost. I left no trace in the darkest forest. No breadcrumbs on. No story. Volgens mij was deze Gomers Boy weer afkomstig van dat eh, mooie album... wat jullie in 2015 hebben uitgebracht. Kijk, ja, duimpje gaat omhoog. Ja, ik eh, pak even de lijst. Ik, word wel, ik ga wel eventjes kijken op het lijstje van wat ze hebben uitgebracht, eh, de jongens. Maar goed, eh, het, het, het was weer aangenaam dat jullie even geweest zijn. Dit ter ondersteuning natuurlijk van het album Exilio... wat dit jaar is uitgebracht. En daar hebben we dus ook wat nummers van gehoord. Dank! En dat waren ze. De mannen van Canvas Blanco. Nu weer tijd voor eigenlijk een beetje stevige... nou, stevig werk. Het is indie pop. Dit keer uit Heemskerk. Dat ligt iets onder Castricum, want eh, we hadden net eh, Twice the Same. Dit zijn de mensen van The Lost Noise. En het nummer wat je hoort, dat heet eh, Feels Like.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 Nee, dat gaat over serieuze geheimen die op een gegeven moment aan de oppervlakte komen... en dat dat heel erg vervelend kan zijn. Daar gaat het nummer eigenlijk over. Roy de hoorden we daarvoor met Golden Honey Mirrors... en daarvoor hoorden we nog een aantal nummers. ik heb er even een paar achter elkaar gezet om tijd proberen te winnen. Nu is het eh, de beurt aan Panda Noir, een eh, band uit Haarlem. Cover, Take that burden of your soul. once lost everyone wonder moment als je eh, op een goed eh, blaadje staat... dat je dan nog eh, wel eens wat dingen krijgt. Dit is het van het album Inertia van Michel Ebber. There's a storm coming up. Nou, dat hebben we wel geweten de afgelopen week... met de aankondiging van een een of andere wedstrijd... die volgend jaar moet plaatsvinden in mei. Hè? Dus uh, kan het niet. Run denk ik ook nog wel een klein uh, zoiets eh, mee, eh, mee te maken. Ja, zo kan je alles wel, wel betrekken op, op een paar van die dure dinky die straks over de baan moeten heen <laughs> rammen, denk ik.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 I wanna show you where I'm coming from, so you will understand that time. don't let go. Time flies, please believe me, make the most of what we have. Growing old with you is all I wanna do. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. High school crushes. Yeah, God knows I've had they have all faded away. And scars and bruises from all the stupid things I do. I've learned so much along the way. I'm not living in the past, it makes me who I am. I want to show you where I'm coming from so you will understand that gaat hij zijn EP presenteren. Ho, ho, ho, ho! Dat is even niet de bedoeling, eh, want eh, dat, eh, dat, dat gaat even een beetje te snel. Ja, dan heb ik hem eventjes zo snel op, op doorspelen staan dat het niet de bedoeling is. Heren, ik dank jullie wel voor, voor de komst hier naar, naar, de, naar de studio. Hey ja. En ik vond... was leuk, bedankt weer. <laughs> en, ja, bedankt jou. Ik neem aan dat er nog wel wat in de, de pijplijn zit nog. Voor optredens? Zeker. Ja? Eh, qua optredens eh, is, is het eh, nu even rustig. We zijn vooral voor het najaar druk bezig. Wat, wat uitgebreidere tour op te zetten. Ja. En er zat al een mooie show in oktober in Bavoorhuis in, uh, in Zeist, uh, Austerlitz. En ehm, ja, we zijn okay. gaan ook blijven singles releasen. Ja, jongens. Ik uh, dank jullie hartelijk.